12 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Brussel een nieuwe ronde onderhandelingen... over het coronaherstelfonds en de Europese begroting voor de komende jaren. De lidstaten kunnen het maar moeilijk eens worden. Vanochtend waren er voorbereidende gesprekken... onder meer tussen de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron... Zij liepen vannacht weg uit een overleg met premier Rutte en andere zogeheten zuinige landen... die strenge voorwaarden willen verbinden aan de steunmaatregelen. In België worden mogelijk versoepelingen van coronamaatregelen teruggedraaid... omdat het aantal besmettingen flink is opgelopen. Het overlegcomité van de verschillende regeringen kwam vanochtend bijeen... om te praten over het stijgende aantal coronagevallen... In een week tijd steeg het aantal nieuwe infecties met 61 vergeleken met de week ervoor. De politie in Frankrijk heeft een man aangehouden... in verband met de brand gisteren in de kathedraal van Nantes. De man is nog geen verdachte in de zaak, maar wordt alleen gehoord. Volgens Franse media gaat het om een man uit Rwanda... die voor het bisdom werkte als vrijwilliger. Hij zou de avond voor de brand verantwoordelijk zijn geweest... voor het afsluiten van de kathedraal. In de buurt van Loppersum in Groningen is vannacht opnieuw een aardbeving geweest. De beving was even na vier uur in het buurschap Startenhuizen en had een kracht van 2,3. Het was de derde aardbeving in een week in het gaswinningsgebied. Volgens het KNMI is er meer activiteit in de regio, maar is het niet zo dat de ene beving de andere veroorzaakt. Vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen in Australië... moeten inwoners van Melbourne buitenshuis verplicht een mondkapje dragen. Dat heeft de premier van de deelstaat Victoria bekendgemaakt. Wie geen mondkapje draagt kan een boete krijgen van omgerekend zo'n 120 euro. Het weer. In het westen bewolking en kans op wat regen bij 21 graden.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 Zoals van deze twee grootmeters, grootmeesters van de Afro Jazz. Tony Allen en Huge Masekela die in 2010 eh, voor het eerst bij elkaar kwamen in de studio om een ja, aantal opnames te maken en een album te gaan uitbrengen. ze maakten dat album niet af. En eh, dat kwam er eigenlijk dus nooit van. De opnames bleven op de plank liggen. En beide kwamen te overlijden onlangs. En nu werden deze opnames uh, postuum uitgebracht op het album Rejoice. Eh, net uitgekomen, de song We have Landed. Funky stuff krijg je in het laatste uur. Met natuurlijk het vaste item. De top 2020 cover-up. Eerst Bad Girls. van de grootste bebop- en alt-saxofonisten uit de Nederlandse jazzgeschiedenis... gaf zich in de jaren 70 over aan zijn guilty pleasures. Het maken van smooth jazz-uitvoeringen van bekende pop- en disco-songs... een beetje à la David Sanborn en Grover Washington, Piet Noordijk. Misschien vond hij het gewoon leuk of had hij het geld eh, nodig. Ik weet het niet. Wie zal het zeggen? We kunnen het hem eh, niet meer navragen. Maar een lekker nummertje was het wel. de klassiekers van Miles Davis, Miles Ahead, Porky and Bess... uit de jaren, eind jaren 50, Jill Evans, de arrangeur en componist... die stond in 1970 op het punt een plaatje te maken met eh, niemand anders dan Jimi Hendrix. Maar ja, die kwam toen net eh, te overlijden. Dus ja, wat doe je dan? Uiteindelijk wordt het een eh, tribute-album van het Jill Evans Orchestra aan natuurlijk Jimi Hendrix... Um, Plays the Music of Jimi Hendrix heeft het album eh, officieel. Waarvan het nummer Angel met eh, Billy Harper op uh, eh, sax. Hoogste tijd voor de top 2020 cover-up. Want dat nummer Angel van Jimi Hendrix net, die staat volgens mij niet in de top 2000 van 2019. Eh, want daar gaat het over hier bij de top 2020 cover-up. Jazzy groovy covers van nummers die in de top 2000 staan. Zoals deze van, eh, in uitvoering van Cody Wong met eh, het Metropool Orkest. Luister maar, deze ken je vast en zeker. funny says, get a job. Metropoolorkest. En op vocale Cody Fry. Cory Wrong is een eh, eh, Amerikaanse gitarist uit Minneapolis. speelde ook met eh, leden uit de band van Prince in het verleden. En hij heeft dus net een album uitgebracht. Dus je hebt hier ook nog even weer een nieuw album te pakken. Live in Amsterdam. nieuwe albums eh, gesproken. Ik mag ook graag een bluesplaatje eh, draaien. Blues komt eigenlijk veel te weinig aan bod op de Nederlandse radio. Dus bij ZFM, ZFM Jazz draaien we ook altijd in het derde uur. Een bluesplaatje hier bij mij. Edward trouwens, is mijn naam. Maar wie je nu gaat horen is John Blues Boyd. What My Eyes Have Seen. that love. is that lonely bank. Got news for days. Trying to set the world free. But they won't hear the truth that they speak. They're trying to be heard and seen. There ain't even nobody listening to the sounds they speak. But they keep playing loud and I'ma keep to my scene. Cause I don't want nobody to talk to me. Lonely man, lonely man, lonely me. twee nieuwe albums. Het eerste, John Blues Boyd, eh, met zijn machtige vocalen bijgestaan door Kit Anderson op een gitaar van het album What My Eyes Have Seen. En net luisterde je naar Leonard Patton, eh, die zijn krachten, vocale krachten bundelde met het trio van pianist Danny Green. En tezamen heten ze LP en the Vinyl. En het nummertje heette The Lonely Band en het album Heard and Seen. Eh, LP en de vinyl. Dus lekker, eh, lekker bandje. Echt eh, lekker in het gehoor liggende muziek. terug bij de top 2020 cover-up. Ik eh, vergat daar straks te vermelden dat Cory Wong's uitvoering van Bruce Horsby... That's the way it is... Ehm, binnenkwam bij ons op de top 2020 eh, cover-up op plek 1435. Ja, die top 2020 cover-up die maakt faam furoren ver buiten ehm, Zandvoort veel eh, reactie krijgen we daarop.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 And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way were finding. Are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Oh, I said maybe you're gonna be the one that saves me. En een LP in de vinyl... met hun uitvoering van Oasis, Wonderwall... de beruchte broertjes eh, Gallagher. Maar ja, beruchte broers die heb je veel in de muziekgeschiedenis. Zoals bijvoorbeeld de gebroeders Elvin, Dave en Phil. Die hadden een geweldige band in de jaren 80, de Blasters. Een blues- <clears throat> en rockband. Maar ze kregen knetterende ruzie en ze speelden nooit meer samen... tot een jaar of vijf, zes geleden... ze wat ouder en wijzer geworden besloten... om weer samen albums te gaan uitbrengen. En dit nummertje komt daarvan, een van die albums. Lost Time heet het eh, treffend House Top. Brothers on the town, sisters in the parlor trying on a gown. Mama's in the kitchen messing all around. Papa's on the house top, won't Sister's in the parlor trying on a gown. Mama's in the kitchen messing all around. Papa's on the housetop Mama's in the parlor trying on a gown. Mama's in the kitchen messing all around. Papa's on the housetop, won't come. to see the reason. Winter, spring, summer, and fall through every season. Staying alive while you're trying to break out. Gotta fly. uit Zuid Carolina. Ranky Tanky. Ze kwamen al eerder voorbij bij mij hier in eh, bij ZFM Jazz. Met hun mix van jazz, gospel, Afrikaanse ritmes en Appalache muziek. Ranky Tanky. keren snel weer terug bij de top 2020 cover-up... want het valt in de smaak. De telefoon staat rood gloeiend. Ja, ik heb er weer een klaar liggen. Fly like an eagle. Plaats 721. Neville Brothers. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the slipping, slipping, slipping into the future. with no shoes on their feet. You house people that's living out in the street. Well, I know there's a solution. been. Die deed ook mee op het origineel van The Rolling Stones. Gimme Shelter van het album Let It Bleed uit 1969. Dit is van haar eigen album uit 1970. Binnenkomend op nummer 431 in onze top 2020 cover-up. Ja, het zit er alweer bijna op. Eh, er zijn enorm veel platen weer voorbij gekomen in de afgelopen drie uur. En eh, denk je van, ik wou eigenlijk wel weten wat er eigenlijk voorbij is gekomen. Ik heb het niet allemaal kunnen opschrijven, kunnen noteren, kunnen onthouden. Nou, niet eh, getreurd. Ehm, de hele playlist van de, deze drie uur komt op de ZFM Jazz Facebookpage te staan later deze middag. Dus kijk het nog eens een keertje na. Ik begon het al, de uitzending het eerste uur met onder meer eh, die Don Vappy, die eh, eh, banjo-speler die uh, <clears throat> Creoolse muziek uit New Orleans... Eh, van een nieuwe sound voorzag op zijn eh, banjo. Ik eindig met andere gasten uit New Orleans... die ook die Creoolse muziek met elektronica verbinden. Ehm, met de Indiaanse chieftains die meezingen. Nola is Calling heet de band. New Orleans komt eraan, zeker weten. Downtown, dit nummer doet het erg goed bij mij thuis. Bij de kids, maar misschien ook op het strand, in de tuin waar je ook bent. Blijf luisteren naar ZFM en vooral naar ZFM Jazz. Volgende week uh, zit hier eh, Japen met zijn programma. Ik eindig met een swingend Nola is calling downtown. Downtown. Downtown. Downtown. That downtown religion. Downtown. I go. Downtown. I go. downtown. I go. That downtown religion. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I threw the jungle boogie on the overpass. Talked to my mother and told my wife, I'm coming that morning because my life. Downtown, downtown, downtown. That downtown religion. Downtown religion. To the ring, ring, ring. Peeped out my window, saw the same old thing. Crying La on, that's how I feel. No, the Mardi Gras morning, I play for real. We don't ball no trouble, we'll kill him dead. Got a spy that morning, snatch his crown off his head. Lord have mercy, that's what I said. Be the pretty big chief on the holiday. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I do the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife, I'm coming that morning because my life's in downtown, downtown downtown, downtown, that downtown religion. senti qu'à level esprit mwen Nan sen, nan sen, mwen pa tout seul Downtown, downtown, downtown Downtown religion Downtown religion Downtown religion Downtown religion Downtown religion Downtown religion Doc, morphine, you can let him come On a Mardi Gras morning, no how to run. Said I'm chief that morning from the SEV. And if you don't mess with the seven, you don't mess with me. Giacomo Healy, you can let them come. Crying like you don't nobody run. Talk about trouble, they don't know why.